Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In een aantal steden in Amerika en in vandaag gedemonstreerd tegen het voortbestaan van Guantanamo Bay. Aanleiding is de tiende verjaardag van het Amerikaanse gevangenenkamp op Cuba. Op 11 januari 2002 arriveerde er de eerste verdachte. Op Guantanamo Bay worden terreurverdachten zonder aanklacht vastgehouden. Dat en de behandeling van veel gevangenen levert internationaal veel kritiek op. De demonstranten roepen president Obama op zich te houden aan zijn verkiezingsbelofte. Direct na zijn aantreden, drie jaar geleden, zei Obama dat Guantanamo Bay binnen een jaar zou worden gesloten. Maar tot op de dag van vandaag zitten er nog altijd 171 mannen vast. In Nigeria zijn gisteren 13 mensen omgekomen door religieus geweld. Vijf van hen werden gedood door een woedende menigte in de stad Benin City, in het zuiden van het land. Acht anderen werden doodgeschoten in een bar in het noorden van Nigeria. Onder de slachtoffers waren ook vier agenten. De aanslag in de kroeg was waarschijnlijk het werk van de terreurgroep Boko Haram. Met geweld probeert de islamitische groep alle christenen uit het noorden te verdrijven. In heel Nigeria wordt ondertussen door tienduizenden werknemers gedemonstreerd. De stakers eisen dat president Jonathan de afgeschafte brandstofsubsidie opnieuw invoert. De omstreden COA-directeur Noorten Al-Bayrak gaat per 1 maart gewoon weer aan het werk bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. In het tv-programma Pauw en Witteman reageerden ze voor het eerst in het openbaar op de uitspraak van het gerechtshof. Dat bepaalde gisteren dat het COA een fout heeft gemaakt door Al-Bayrak op non-actief te stellen... naar berichten over een verziekt werkklimaat en een angstcultuur.